Mark Visser met het NOS-journaal. In Zweden komen democraten waarschijnlijk weer aan de macht. De partij van de vroegere vakbondsleider Loffen heeft samen met de Groenen bij de verkiezingen van gisteren 43,7% van de stemmen gehaald. De centrumrechtse coalitie van premier Rijnveld kwam niet verder dan 39,3%. Rijnveld heeft zijn nederlaag erkend en zijn vertrek aangekondigd. De extreemrechtse Zweden-Democraten worden de derde partij met 13%. Loffen zei dat hij met de Groenen, maar ook met anderen gaat praten. Hij heeft voor een meerderheid de steun nodig van een van de centrumrechtse partijen. Opnieuw zijn in de Middellandse Zee zo'n 200 immigranten uit Afrika verdronken. Voor de kust van Libië is een volgepakte boot met 250 mensen gezonken. De meeste zijn om het leven gekomen of wilden naar Europa. De Libische marine zegt dat er slechts 26 mensen zijn gered. De consument moet weten waar zijn energie vandaan komt. Dat zei D66-leider Pechtold gisteravond in Nieuwsuur. Volgens Pechtold kan de consument nu wel kiezen voor groene energie... maar is niet duidelijk waar die gehaald wordt. Hij wil ook dat Nederland binnen 10 jaar onafhankelijk wordt van energie uit het buitenland. We zijn al een exporteur, maar we lopen als het gaat om duurzame energie ongelooflijk achter. De D66-leider vindt dat het kabinet zich tijdens de algemene beschouwingen van deze week moet uitspreken over groene energie. Wielrenner Alberto Contador heeft voor de derde keer de Vuelta op zijn naam geschreven. De laatste etappe was een korte tijdrit in de stromende regen. Contador werd daarbij 101 e maar daarmee kwam zijn leiderschuin niet in gevaar. In het algemeen klassement werd Chris Froome tweede. Het weer, wolkenvelden en kans op mist. Overdag zon en wolken in het noordoosten kans op een bui.